Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgverzekeraar Mensis komt met een regeling voor mensen die weinig te besteden hebben. Zij kunnen in bepaalde regio's een speciale polis afsluiten. Daardoor hoeven ze geen eigen risico te betalen en wordt de rekening van de tandarts vergoed. Dat voorkomt dat mensen niet naar de tandarts gaan of niet naar het ziekenhuis als het wel echt nodig is. Ehm, en we willen daar ook mee zorgen dat vooral de mensen die het echt nodig hebben zo'n aanvullende dekking krijgen. En we niet voor iedereen bijvoorbeeld het eigen risico verlagen. Want dat is erg duur en dat verhoogt ook de wachtlijsten. De polis geldt vanaf komend jaar in bepaalde regio's in het noorden en oosten. Mensis gaat daar samenwerken met gemeentes. Die weten welke kwetsbare mensen wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Slecht nieuws voor kinderen in het Zeeuwse plaatsje Ierseke. De intocht van Sinterklaas daar gaat dit jaar niet door. Actiegroep Kickout Zwarte Piet had gezegd dat ze zouden komen demonstreren. Vorig jaar waren zij er ook. En toen werden actievoerders bekogeld met eieren, stenen en vuurwerk. De organisatie van de intocht is bang dat het weer een zooitje wordt en heeft de boel daarom afgelast. In Amerika gaat het weer over de Epstein Files. Documenten over een enorme misbruikzaak rond Jeffrey Epstein. Hij zou jonge meisjes hebben ingezet in een misbruiknetwerk voor zijn rijke vrienden. De naam van de huidige president werd genoemd, Donald Trump. Maar hij ontkent dat hij er iets van wist. Er zijn nu drie mails van Epstein vrijgegeven, zegt correspondent Rudy Bauma. Daarin zegt Epstein onder andere over Trump dat hij wist van de meisjes. En in een ander mailtje schrijft Epstein dat de hond die nog niet geblaft heeft eh, Trump is. En dat een van eh, Epsteins slachtoffers, Virginia Giuffre, was dat uren met Trump heeft doorgebracht. Het Witte Huis zegt dat het allemaal onzin is. En een verzamelaar heeft op een veiling veel geld stuk geslagen op een sieraad van Napoleon. Het gaat om een broche die de Franse keizer kwijtraakte... toen hij op de vlucht sloeg na de verloren slag bij Waterloo... dik 200 jaar geleden. Het ding is ingelegd met edelstenen... met in het midden een grote diamant. Het veilinghuis hoopte dat hij zo'n 2 ton zou opbrengen. Dat werd uiteindelijk bijna 3,8 miljoen euro. Het weer nog, veel bewolking, maar in het zuidoosten zijn er ook opklaringen met soms wat zon. In de avond is er in het midden en noorden van het land regen. Tot die tijd is het droog, bij maximaal 14 tot 17 graden.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 President Trump tekende de wet die zorgt voor de financiering van de federale overheid tot 30 januari. De intocht van de Sint in Ierseke gaat dit jaar niet door. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet heeft een demonstratie aangekondigd in het Zeeuwse dorp.